Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een boerderij in Hengelo in Gelderland zijn twee mannen omgekomen toen ze werden aangevallen door een stier. Dat gebeurde in de stal waar de twee broers een pasgeboren kalf bij de koeien wilden weghalen. De stier brak door een hek heen en viel de mannen van 61 en 58 jaar aan. Ze overleden ter plekke. Het kalf overleefde het, de stier zal worden afgemaakt. De politie in de Amerikaanse staat Washington heeft in een natuurreservaat een dode gevonden. Waarschijnlijk is het de Irak-veteraan naar wie de hele dag is gezocht. Hij wordt verdacht van het neerschieten van vier mensen op een nieuwjaarsfeest. Daarna sloeg hij op de vlucht. De politie denkt dat hij ook verantwoordelijk is voor het doodschieten van een boswachter die een wegblokkade had opgezet om hem tegen te houden. De man zou daarna zwaar bewapend een natuurreservaat zijn binnengegaan. Het verhaal trekt in de VS veel aandacht omdat er overeenkomsten zijn met de Rambo-film First Blood over een Vietnam-veteraan. 2011 was voor de Nederlandse film een topjaar, zeggen het Filmfonds en het Nederlands Filmfestival. Er waren, vergeleken met een jaar eerder, meer gouden, platina en diamantenfilms. Die status krijgt een film als hij 100.000, 400.000 of een miljoen bezoekers heeft getrokken. De grootste publiekstrekkers waren New Kids Turbo en Gooise Vrouwen. Twee Nederlandse documentaires kregen de kristallenstatus, omdat ze meer dan 10.000 bezoekers trokken. Stand van de Sterren en Oude Hoeren. In Frankrijk kan in diverse winkels nog even met de franc worden betaald in plaats van de euro. Vanaf half februari neemt de Franse centrale bank geen francs meer aan. Dat is voor veel winkels aanleiding om de oude munt nog te accepteren. Een jaar geleden was er nog voor ruim 600 miljoen euro aan Franse francs in omloop. Volgens de centrale bank worden er nu wel steeds meer francs ingeleverd omdat de deadline nadert. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond 4 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind, vooral langs de kust. In het noordwesten mogelijk storm. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 To are. coming along. zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga niet, ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan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 9. www.zfmzandvoort.nl 心。 van Zandvoort, op 106.9 FM eeuwig leven en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. She kisses the wind.